Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer raak in Rotterdam. Er was een explosie bij een theehuis. Er is niemand gewond geraakt, wel is er schade aan de voordeur. Er zijn tot nu toe al meer explosies geweest in Rotterdam... dan in heel vorig jaar bij elkaar er zijn vandaag belangrijke verkiezingen in ons land. De leden van de Provinciale Staten kiezen de nieuwe Eerste Kamer. Je hoort verslaggever Ewout Kiewiet. We weten dat BBB eh, veruit de grootste fractie wordt met tenminste 15 zetels. Misschien zelfs wel 17. Eh, gevolgd door de combinatie PvdA GroenLinks met 15 zetels... en eh, VVD met 9 à 10 zetels. De partijen in het kabinet halen hoe dan ook geen meerderheid. Dat betekent dat ze hulp van anderen moeten hosselen... om hun plannen erdoor te krijgen. En misschien heb je ze wel voorbij zien komen. Foto's van knalgroen water in een kanaal in Venetië. De stad weet nu waardoor dat kwam. Een kleurstof die normaal wordt gebruikt om waterleidingen en het riool te testen. Wie dat spul in het water heeft gedaan is nog onduidelijk. En de Elfstedentocht is gisteren weer gereden. Niet op de schaats natuurlijk, maar bijna 15.000 mensen in Friesland reden 235 kilometer op de fiets. Daphne uit Zandvoort kwam iets voor tienen als laatste binnen. Het was... Heel zwaar, het is mijn eerste keer en ik heb vorige week besloten om mee te doen. Ja, we, we hadden vorige week een feestje en toen zei ze, het lijkt me fantastisch. Dus hij heeft eergisteren een fiets gekocht. Nee! En ik zei, je gaat niet alleen, we gaan samen. Ja. En ja, we zijn half dood gegaan, maar we hebben het gered. Voor Daphne stond er ook wel wat op het spel. In haar schoonfamilie is het traditie dat iedereen de tocht een keer moet hebben gereden. Dus nu hoort ze er echt bij. je krijgt het weer nog. In het zuiden is er zon. In de rest van het land grijs. Met vanochtend ook wat motregen. Vanmiddag dan breekt het vaker open. Wordt het overal droog. Bij 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Utrecht 7 kilometer file tussen Almere Hout en Eemnes.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 Op Russische Telegram-kanalen wordt gesproken over 25 drones. Een aantal zou uit de lucht zijn geschoten. Wie verantwoordelijk is, is niet bekend. Het mysterie rond een knalgroen kanaal in Venetië is opgelost. Onbekenden hebben een ongevaarlijke kleurstof in het water gegooid... die gebruikt wordt om waterleidingen en rioleringen te testen. De politie onderzoekt of het om een klimaatprotest gaat. De Belastingdienst heeft een groot deel van de standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige taal weggehaald. De Belastingdienst hoopt dat mensen zo beter begrijpen waar de brief over gaat.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 city was pumping. Hey, And everybody having a ball. Ha, ha. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. Ha, I hear a woman shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who? scruffy, pas scruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie cows calling them canine. Hey, hey but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. Uh, I heard a woman uh, shout uh, out, Who let the dogs out? Who, who, who, Doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, oh, A doggy is nothing. Cause Oh, Billy Bonders, oh, get out.